Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft maatregelen aangekondigd... als reactie op de twee recente aanslagen in Jeruzalem. Zowel Israël de daders en mensen om hen heen harder straffen... door ze direct uit hun huis te zetten. Ook wil Netanyahu meer burgers bewapenen. Daarvoor moet de wet worden aangepast. De bedoeling is dat dat versneld gebeurt. Een speciale politieeenheid in de Amerikaanse stad Memphis wordt opgeheven vanwege de dodelijke mishandeling van een zwarte man. Het is de afdeling waar vijf agenten werkten die worden vervolgd voor dat incident. Volgens de politie hebben de verschrikkelijke daden van een aantal leden de eenheid in een kwaad daglicht gezet. Agenten mishandelden begin deze maand de 29-jarige Tyree Nichols bij zijn arrestatie. agenten werden ontslagen en opgepakt. In Zaandam is een politieagent honderden meters meegesleurd door een auto die 70 km per uur reed. De automobilist reed weg na een aanhouding terwijl de agent hem met beide handen vast had. De verdachte sloeg de agent intussen meerdere keren in zijn gezicht. De politieagent kon uiteindelijk loskomen. Hij heeft aan het incident schaafwonden, blauwe plekken en een kapot uniform overgehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij is doorgereden en nog niet opgepakt. Straks om 11 uur worden de Nederlandse slachtoffers van de holocaust herdacht... bij het Auschwitz-monument in Amsterdam tijdens de Nationale Holocaustherdenking. Het is deze week 78 jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd... het internationale symbool van de holocaust. 102.000 Joden, Roma en Sinti uit Nederland... zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord in de concentratie- en vernietigingskampen van Nazi-Duitsland. Het weer, het is bewolkt met af en toe wat regen. Het wordt 4 tot 7 graden. Vanavond en komende nacht ook overwegend bewolkt met vanuit het noorden regen. Morgen een mix van wolken en zon met slechts een enkel buisje. En het wordt dan 8 à 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bij Amsterdam op de ring, daar staat een file voor de Koentunnel richting Den Haag. Dit kwam om door een te hoog voertuig. Die is inmiddels wel weer weg, maar houden we nog wel rekening met een 3 kilometer file en een kleine 10 minuten oponthoud.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 You're pushing your love a little bit further, a little bit further. should say hello and then goodbye. can't have no more if you do. You got a high price to pay. Listen, you just push any love that's left a little bit further away.